Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het binnen 48 uur de grondaanval op Gaza-stad kan inzetten. In het noorden van Gaza en Gaza-stad zijn sinds het begin van de avond zware gevechten aan de gang. Het Israëlische leger zegt dat het de zee heeft bereikt en daarmee Gaza-stad heeft omsingeld. Gaza zit zonder internet en ook telefoonlijnen liggen eruit. Hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan laat weten opnieuw het contact kwijt te zijn met reddingswerkers en artsen in Gaza. Libanon gaat een klacht indienen bij de Verenigde Naties over een Israëlische luchtaanval in het zuiden van het land. Bij de aanval kwamen een vrouw en drie kinderen om. Het Israëlische leger zegt dat het de auto onder vuur nam omdat het was aangemerkt als mogelijk vervoer voor terroristen. De recente toename van antisemitisch geweld wordt door de Europese Commissie sterk veroordeeld. Volgens de commissie leven Europese Joden weer in angst... en doet de situatie denken aan een, aantal van de donkerste momenten uit de geschiedenis. Zo waren er aanvallen op synagoges in Duitsland en Spanje... en waren er vernielingen op een Joodse begraafplaats in Oostenrijk. In de verklaring schrijft de Europese Commissie dat de EU zijn Joodse gemeenschappen bijstaat... Behalve antisemitisme moet ook antimoslimgeweld wat Brussel betreft worden aangepakt. Max Verstappen heeft voor de zeventiende keer dit seizoen een Grand Prix gewonnen in de Formule 1. Lando Norris eindigde als tweede, Fernando Alonso werd derde. Op het circuit in Sao Paulo pakte Verstappen het record van het hoogste winstpercentage ooit in de Formule 1. Het vorige record stond op naam van Alberto Ascari. Die won in 1952 zes van de acht races.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 Slip away, yeah. never let her slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. slip away. Slip away. Slip away. Slip away. Never let us slip away. Slip away. Slip away.